Vanwege de Amerikaanse actie in Venezuela, wat daar dichtbij is, was het luchtruim dicht. Inmiddels is die weer open. Ga je morgenochtend weer naar je werk of naar school... hou dan rekening met een drukke ochtendspits. Naar waarschuwt Rijkswaterstaat. Het wordt opnieuw glad op de wegen. Ook de NS waarschuwt vanwege het weer... zullen er morgenochtend vertragingen zijn. Ook zijn er op Schiphol dikke 100 vluchten geschrapt. De problemen met het vliegverkeer in Griekenland zijn juist weer opgelost. Vanmorgen konden veel vliegtuigen daar niet vertrekken of landen. Er kon namelijk niet gecommuniceerd worden met de verkeersleiders. De radio was stuk. Hoe dat kon is niet bekend. Het zou in ieder geval niet om sabotage gaan. Ja, en in Rijnsburg in Zuid-Holland is een bevelvoerder van de brandweer opgepakt... omdat hij mogelijk zelf brand heeft gesticht, dat meldt Omroep West. Bevelvoerder is vrijdagavond aangehouden, hij is inmiddels verhoord. Verder is er veel onduidelijk. Burgemeester benadrukt wel dat het op dit moment alleen nog om een verdenking gaat. weer nog van Weerplaza. veel plekken sneeuwt het. Het is een graad of twee. Morgen opnieuw een witte dag. Ook weer wat zon dan. Danny, dankjewel. Graag gedaan. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Eén vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 10 minuten.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 Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. I'm summer, it rains, no food. And as long as I stay black, I got a stage strapped, And I never get to lay back, cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. You're my brother, you're my sister. That's yeah. just the way it is. Ladies, ladies. Things will never be the same. Brother, my sister. That's just the way it is. Oh yeah. Some things will never change. Change the way we eat, the way we live, the way we treat each other. Dat zijn mooie woorden van Tupac. En voor heel veel mensen toch ook wel, denk ik, inspiratie voor de goede voornemens. Die kan je trouwens ook krijgen van de volgende artiest. Niet Marshmallow, maar wel Jelly Roll. Ze hebben samen Holy Water gemaakt. En als je Jelly Roll nog nooit hebt gezien... nou, het, zacht gezegd, het is een forse meneer. Hij is enigszins groot. En hij heeft echt een tegelwijsheid voor dit jaar. If you are as big as I am right now you can't take a wrong step forward. Ja, dus eigenlijk elke stap die je zet in de goede richting is een goede stap. Maar eigenlijk in de verkeerde richting ook. Als je maar een stap zet. Hij is flink aan afvallen de laatste maanden. Inmiddels is hij al bijna 50 kilo kwijt. I was living a dream, a fairy tale. I'm winning awards on TV. I'm being nominated for Grammys. I'm on American Idol. All these cool, unbelievable things are happening to me. And I'm literally too big to enjoy it. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om afvallen of sporten of weet ik veel. Het kan ook gezonde eten zijn. Meer op jezelf letten. Meer met vrienden hangen. Een leuke hobby oppakken, wat het ook is. If you are as big as I am right now, You can't take a wrong step forward. You can't take a wrong step forward.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 It's weekend! Samen! Oh, en even. En nu gaan we eventjes lekker naar de Mac. Oh. Want we waren net eventjes bij mijn uh, overgrootmoeder geweest. Fijne dag allemaal! Yo, en happy new year! ook gelukkig nieuwjaar. Altijd gezellig om van je te horen in de Q-Music app met nu Alesso en Sasha. Dit is Destiny, let's go! eindelijk nieuw binnen de top 40 hoort. Na wat tijd, Alesso en Sasha op Q met Destiny. Krijg dan een berichtje van eh, Linda of ik alsjeblieft Die On This Hill wil draaien van Shanna Spyro.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 Grappig hè? Ja, inspiratie zit soms in een gek hoekje. In dit geval ook Chris Martin. Die wilde heel graag een liedje schrijven in de stijl van de Beatles. Hij ging in Liverpool achter de piano zitten en deze kwam eruit. Coldplay, een classic, Clocks op Q. Music, wat ook over is 2025. Gelukkig nieuwjaar! De vijfde bepaald! De vijfde bepaald! Oh, de eerste van 2026. Het idee is dat iedereen zijn zegje mag doen aan hand van een stelling. Eigenlijk om eeuwige discussies te voorkomen. En wat daarna de vijfde zegt, dat wordt de regel in de kroeg van oudsher. Hij komt dit keer van Jopie, heeft nog wel een beetje met oud en nieuw te maken. Oliebollen moet je het hele jaar door gewoon eten. Niet alleen met oud en nieuw. Eens of oneens? Je kan een audioberichtje inspreken met de Q-Music app. De 50 heeft zometeen de doorslag. Ook Martin Garrix en Love Mad hoor je. Evenals deze van Somber Undressed zometeen op Q-Music.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 Zo, dat is voor een hele week. Ja, en op op. Aldi. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, oh. 7, 7, 7 oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken we. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Hoera! Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Zoals twee Ziki Heren boxershorts maar 3,58. En onze stevige verhuisdoos FSC gecertificeerd maar 88 cent. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel of de app Action.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 Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct is 1 over half 6. Goedemiddag. Happy New Year. Oh, nou wat leuk. Happy, New, Happy New Year. ik kan Mooi. niet zingen. Maar ik goed, oké. Okay. Happy... Year in ieder geval. <laughs> <laughs> nou ja, ik weet niet of je hem hoorde. Maar hij zegt, niet zo mooi als jij. Dat kan ik niet oh, zingen. Nou, dat is lief, Mark. Maar ook wel lullig voor Erika. In ieder geval dankjewel jullie. Ook gelukkig nieuwjaar. Flitsmeister verkeersinformatie met de langste vertraging op de A2. Maarse Oude Rijn. Tussen Maars en de Leidse Rijn is een ongeval gebeurd. 4 kilometer, 12 minuten vertraging. Ook de A2 Den Bosch Maarse. Daardoor dus een nieuwe gein en Oude Rijn. 5 kilometer met een half uur. En controles langs de A2 naar Utrecht 38,3. En langs de A31 naar Harlingen met 30,3. Stefan Bouwman. Happy New Year. Gaan we trouwens zo over hebben. Oliebollen moet je het hele jaar kunnen eten. You don't wanna make me I know uitzending op in de Q-Music app. En daarna mag iedereen in diezelfde app zijn zegje doen. En dat doen we omdat het toch vaak hard tegen hard is. En als je kamp A hebt en kamp B, dan weten we allebei... dat daar niet in één keer magische kamp C in het midden ontstaat. Daar is dit dus een beetje voor bedoeld. Iedereen heeft dan het gevoel dat hij zegje heeft kunnen doen. Maar de vijfde, dat is daarna het kamp dat we met z'n allen gewoon kiezen. Hij komt dit keer van Jopie en die zegt... oliebollen moet je het hele jaar door gewoon kunnen eten. Niet alleen met oud en nieuw. Eens of oneens, vijf mensen willekeurig op rij. 1. Oliebollen moet je zeker het hele jaar kunnen eten. Vooral die heerlijke Berlinerbollen met dat vele room ertussen. Ja, wel lekker. Absoluut, mee eens. Twee. Als ik heel eerlijk ben... Ja. Eh, ik heb gemengde gevoelens, maar toch wel eens. Drie. Nee, daar ben ik het super mee oneens. Oh. Ik vind eigenlijk gewoon dat dat ehm, ja, een traditie moet zijn met kerst of eventueel oud en nieuw. En dat dat niet het hele jaar door. Ik bedoel, de supermarkten zijn ook al elke dag open. Vroeger was dat ook niet zo met, met kerst en oud en nieuw en dat soort dingen. Alles lijkt nu wel zo... Al onze tradities lijken zo normaal te worden. 4. Hoi hoi. Nee, ik ben het er niet mee eens. Wij eten alleen oliebollen tijdens de kermis. En natuurlijk met oud en nieuw. Doei doei. doei. Nummer 5. De vijfde is geworden. Dana, goedemiddag. Oh, sorry. <laughs> Ik, ik, had je nog uitstaan. Hoi, daar ben je. <laughs> Daar ben ik, hey. ja. <laughs> Hoe is het? Nou, naar omstandigheden op zich oké. Oh. Nou, dan wil ik zo de omstandigheden weten. Eerst, ben jij het eens of oneens? Oliebollen moet je het hele jaar door gewoon kunnen eten. Eens. Eens! Bij deze, de vijfde heeft bepaald... we mogen ook gewoon in hoogzomer een oliebolletje knallen. Waarom vind je dat? Nou ja, eh, sowieso heb ik dat altijd al gevonden, omdat het gewoon heel erg lekker is natuurlijk. Ja, dat is een goed argument. En ik hoorde net iemand anders ook al zeggen, ja, eh, op kermissen en zo tussendoor is er ook geen auto en nieuw, dan eten we ze toch ook. Het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker. En waarom is het naar omstandigheden goed met jou? Nou ja, ik heb die oliebollen wel een beetje gemist, eh, deze oud nieuw. <laughs> Wat dan? Wat was er aan de hand? ik ben tussen kerst en oud nieuw gevallen, heel hard op mijn gezicht. Nee, hoe dan? Ja, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. <laughs> Het was een beetje een lompe kansloze actie via een betonblok op de stoep, een lantaarnbouw en daarna een ontmoeting met de stoep. Oh, maar als je dan zegt op mijn gezicht gevallen, dat is ook een beetje een uitdrukking op je snuffert of ben je letterlijk op je gezicht gevallen? Ik ben letterlijk op mijn gezicht gevallen. Eh, dus ja, ik, ik, ik kan dus nu niet normaal eten. Ik heb afgebroken tanden, tanden stonden scheef, het is allemaal rechtgetrokken en oh. gespalkt bij de spoedtandarts. Oh. Dus dus ik zit de komende maand op een zacht dieet. Oh, met zo'n, oh dan moet je allemaal vloeibaar. Wat het einde van het jaar ook, joh. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja, ik voor iedereen oliebollen staan bakken en zelf kon ik ze niet eten. Ik heb geprobeerd, een heel klein stukje, weet je, of via mijn maar nee, ging echt niet. Oh, nog erger. Jij bakt dus ook nog eens de oliebollen voor iedereen. Dus zit je de hele ja, tijd in die geur. Ja, dat doe ik al jarenlang. En eh, mijn familie, vriendinnen, ze komen ze allemaal halen. Oh, maar dacht je dan, ik krijg allemaal een lekkere scheid. Als ik het niet mag, dan jullie ook niet. Nee, nee, nee, zo, zo, zo ben ik niet. <laughs> het was... leuke afleiding ook. Ja, dat geloof ik wel. Nou, de kerstgedachte zit helemaal diep in jou. Je bent barmhartige Samaritaan, dat is mooi. oh, <laughs> ik niet lachen, lachen doet pijn. Oh, sorry, ik ga je niet meer aan het lachen maken. Ik hoop dat je heel snel weer kan... Ga je ze dan, als je, als je weer helemaal oké bent en de spookjes uit... Ga je, ga je ze dan weer bakken voor jezelf? Ja ja, maakt mij niet uit hoe lang dit gaat duren. Al is het eh, april. <laughs> Ik ga bakken. Ik ga bakken voor mezelf en ik ga ze eten. Goed, je weet het, april doet wat hij wil. Misschien hebben we dan in één keer een witte kerst in april... maar jij met oliebollen. Inderdaad. Q. <laughs> Sounds better. Q sounds better with you. Q music. Q music. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a from where Q Music. Zometeen de alarmschijf van deze week. Gast is pas 21, bizar. Nou, toen ik 21 was, dacht ik, ik ben hoogvolwassen en hoogbejaard. Maar goed, 21 jaar en dan een hit scoren... en langzaam de wereld overnemen... terwijl eigenlijk nog niemand van je heeft gehoord. Het is Thomas Gray, de track heet Rumors... en je hoort hem zometeen naar deze classic van Nena Kim Wild. Anyplace, anywhere, anytime op Q. Een Sturz durch Raum und Zeit, Richtung um van deze week. Thomas Gray en Rumors. can't be with you. Swim me your eyes so I can tell the truth. hier bij Q Show Me Love. Oké. Okay. Joey van der Velde. Oh, oh, oh, Joey van der Velde. Oh, oh. oh ik voel het al. Je bent in een recalcitrante bui. Nee, dat is eh, zeker eh, wel zo. <laughs> nee, ik ben niet in een recalcitrante bui, maar eh, het, is, ja, kijk, het lijkt of wel of ik elke zondagavond hetzelfde verhaal aan het afsteken ben. Dat is, deel, is ook zo. Is wel waar, maar <laughs> wij hadden het er net een beetje over. Um, wat? Weet niks. Eh, we hadden het net over dat, kijk, ik, ik eh, had, heb natuurlijk de kerstboom hier omgegooid. Ja, het stond ook overal op social media als je terug wil zien. Ja, je kan het nog zien op mijn eh, Instagram. Niet om je nou naar mijn Instagram te sturen van volg me en zo. Maar dat, ook maar wel. Maar bij Q is die weg. Maar oh, ik heb hem op mijn wall hebben gedaan. Dat oh, was een story. Story. En, um, en dat is bij Joey van de Nou goed, prima. Ik heb hier de kerstboom omgegooid. De reacties die ik daarop gekregen heb. Oen, hoe kan dat nou? Krijg je het weer voor elkaar? Was je het zat met die kerstversiering? Ik moest er ook heel erg op lachen. Maar het was wel ja. Dus toen dacht ik, ik ga op zoek naar eh, Q-luisteraars die ook iets hebben omgegooid. Ik kan jij dus gaat op zoek naar drie mensen. Ja, precies. Ik zoek dus drie Q-luisteraars die ook iets hebben omgegooid. Eh, die ook gewoon net zo onhandig zijn als eh, de presentator van de komende drie uur. <laughs> ik zoek gewoon een soort medestanders. Ja, ik ben gewoon niet super handig. Dus of het nou een, een kerstboom is of een champagne in, de, in, de, in, je laptop. Of je hebt iets, nou, ja. het kan van alles zijn. Heb je iets omgegooid, stuur me een bericht. 09099596. Bellen, e-mailen of om Insta kan je het ook sturen. mailen kan ook. Nee, Joey lees je mail dus trouwens nooit. Ja, is niet waar. Oké, veel plezier met Joey. Yo! Ook Ray, die gaat hij zo lekker draaien. Where is my husband? Hoor je zo cute. Maar je moet hem echt niet meer.